Round the Kola hills we ride on horseback. So long ago it seems it was a dream. Last night I dreamt I was returning, and my heart called out to you. But I fear you won't be like I left you.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 Er zijn berichten over een gedeeltelijke meltdown, maar het is onduidelijk of het echt zo is. Er is zeewater in de betreffende reactor in Fukushima gepompt, maar zonder veel succes. Er is verhoogde straling gemeten, maar volgens de autoriteiten is die nog acceptabel. In het getroffen gebied zitten miljoenen mensen in de winterkou zonder water, stroom en eten. Het kost reddingswerkers veel moeite overal hulp te bieden vanwege de enorme ravage die de tsunami vrijdag heeft aangericht. De ramp heeft aan zeker 10.000 mensen het leven gekost. In Duitsland worden op korte termijn twee kerncentrales gesloten. Het was de bedoeling dat ze nog jaren zouden draaien, maar door een besluit van de regering Merkel moeten de twee kerncentrales in Beieren en Baden-Württemberg nu dicht. Ze zijn niet onveilig, maar ze hebben hun termijn erop zitten. Eind vorig jaar besloot de regering om alle centrales gemiddeld 12 jaar langer open te houden om minder afhankelijk te zijn van olie. Dat besluit is na de ramp in Japan drie maanden opgeschort. Die tijd wordt gebruikt om te kijken of de kerncentrales in het land veilig genoeg zijn om langer open te blijven. De wereld moet snel maatregelen nemen om de burgers in Libië te beschermen tegen het geweld van de regeringstroepen. Dat stelt de VN-Mensenrechtenraad in Genève. Volgens de raad heeft kolonel Gaddafi ervoor gekozen om burgers lukraak en met grof geweld aan te vallen. De internationale gemeenschap moet daar een einde aan maken en de burgers van Libië bescherming bieden, aldus de Mensenrechtenraad. Onder meer de Arabische Liga pleit voor een vliegverbod... zodat de gevechtsvliegtuigen van Gaddafi aan de grond moeten blijven. Maar de kans daarop is klein. Er is internationaal te weinig steun voor. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, minimaal graad of 6. Morgen eerst bewolkt, maar smiddags spreekt vooral in het midden en zuiden de zon door. Het wordt dan 11 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden.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 While the shouting men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go?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 Eh, een nummer wat eh, twee jaar geleden in de top 40 heeft gestaan. En eh, ja, eigenlijk niet meer weg te denken is, want iedereen kan het meezingen. Het is gewoon een heel vrolijk nummer, hè? Luisteraars, welkom terug bij nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Het is 1985 als Rob de Nijs een LP uitgeeft. Die heet Puur Sang. Laat de maatschappij Amy heeft gezegd van wij gaan dat allemaal nog eens een keer op cd zetten. En zo gebeurde ook hoor. En dan staat er netjes op kant 1 en kant 2. Dit is het eerste nummer van kant 2. Op keer mijn naam. the stars. Afkomstig van een LP, zoals ik al zei, en door Amy op eh, CD gezet. Maar het blijft allemaal een beetje dunnetjes klinken. Hè? Ja, zo kun je het dan omschrijven. Tegenwoordig eh, zeggen ze wel eens, ja, een, eh, een, CD klinkt een beetje cool. Nou, als je dit dan hoort, dan zeg ik bij mezelf van... geef me dan een paar CD's hoor, luister maar eens. I'm just a face in the crowd.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 Twee formaties die ik eigenlijk helemaal niet meer aan hoef te kondigen. Lionel Richie en Treintje Oosterhuis in Face in the Ground. En eh, Ground Crowd bedoel ik. En Queen, eh, The Greatest Hits. Daar is deze cd van gemaakt. Bohemian Rhapsody, ook zo'n nummer wat eh, een, ja, een evergreen is. Wat niemand nog ooit zal vergeten. En misschien is dit ook wel zo'n nummer. Make a Memory van Bon Jovi. De rockende formatie, maar prachtige voices. Hè? it's you and me. Kinda always like it used to be. Sipping wine, killing time. Trying to solve life's mysteries. How's your life? It's been a while. God, it's good to see you smile. I see you reaching for your keys. Looking for a reason not to leave. If you don't, you should say if you don't say what's on your mind, baby. Just breathe. this old photograph. Look at all the hair we had. It's bittersweet to hear you laugh. Your phone is ringing, I don't wanna ask if you go now. I'll understand if you stay. Hey, I got plans. cry a couple lines die, eh, ja, die ik eigenlijk altijd een beetje onderschat heb hoor. Want eh, ik hoorde van een neefje van mij van Bon Jovi is zo'n mooie band. En ik hoorde één of twee nummers van die groep en toen dacht ik van... Nou, that's not my cup of tea, zoals de Engelsen dat zo mooi kunnen zeggen. Maar na het eh, doorluisteren van die cd dacht ik bij mezelf van... Ja, eigenlijk toch wel leuk om naar te luisteren. En dit gitaarspel herkent u uit duizenden. De gitaar van Mark Knopfler van zijn cd Kill to Get Crimson. En dan zou je bijna denken van, oh, dan gaat hij weer draaien. True Love Will Never Fade. Nou, heb ik al vaak gedraaid, maar dit is ook mooi, hè? Sunday Morning. Sunday morning, here we are. The boys come home. Not quite the movie star. been in Hollywood. The boys come home. The boys done. Good. He says she has too high a price, neglecting to declare. the fizzy and the still. He tried but didn't make it there. It's not for me. It's not for me. This is a lovely morning van Room 11. komt hij weer hoor, met datzelfde eh, nummer. Wonderful Tonight. Nee, dit is eh, schitterend eh, van vannacht. En schitterend vandaag. En dit is op verzoek hoor, dus wat dat betreft, ze hebben me weer hè. Het is laat op de avond.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 Het gaat schitterend vandaag. Het gaat schitterend. the dat er van 2010 eh, ook nog zo'n cd uitkomt hoor. De top 2000 met andere woorden. Prachtige cd geworden. En dit is dan weer de cd van Van Morrison, Into the Music. En daar ben ik het helemaal mee eens hoor. Nummers vanaf 1979 tot en met 2008. different to be. But baby, you make me feel so, so free. And so I yearn for Mistress calling me. That's the muse. That's the muse. what you say, what you say, what you say, what you say. You make me feel so free. What you say, what you say, what you say, what you say, what you say, what you say, what you say, what you say. You make me feel. Yeah, baby, feel so free, baby. Say it again. Say it, say it, say it again. so dumb and free. Soms maakt het je zo kwaad als het leven kloten gaat. En soms scheelt je iedereen verrot. Is de we niet te stuiten, niet brommen, gewoon fluiten. En daarmee komt dan alles heus weer goed. Want je moet altijd de zonzijde zien. Je moet altijd de zonzijde zien. Hey. Ziet jij je op de vreten, dan ben je iets vergeten. Je kunt het lachen of dans of zingen lied. Ook al voel je je zwak kut, het komt toch uit die put. Je lippen tuiten, fluiten anders niet. Je moet altijd de zonzijde zien. Blijf even mee, jongens. Je moet altijd de, de zonzijde zien. Heet water Het leven is zo maf, het eindigt in je graf. We verlaten met een buiging het toneel. Vergeet je zonder rap, groet de wereld met een grap vermaak je wat meer, valt je niet ten deel. Dus vergeet ook niet, de zon zij des doods. En lekker. En zie het niet als iets verschrikkelijk groots. <laughs> het leven in de grond, het is maar een stukje stront. Het is een mop en doodgaan is de clue. Het is allemaal maar spel maar ze lachen in vaarwel. Maar de laatste lach, die komt alleen jou toe. Je moet altijd de zonzijde zien. Je moet altijd de zonzijde zien. Heel leuk. Je moet altijd de zon hey, De vader begint al heel hard te koken. Je moet altijd de zonzijde zien. Kom nou even. Kom op dan. Je moet altijd de zon. Nee, we zijn met z'n vieren. Zien. Terug. Ach. Je moet altijd. Er gebeuren ergste dingen op zee, weet je wel. 1, 2, 3, godsnaam, truus erbij. Altijd die zonzijde zien. Dat doe ik ook totdat ik in de kroeg zit. Ik bedoel, wat hebben ik te verliezen? Verlies thuis, ik in de kroeg, weet je wel. Je ik kom er niet uit. Ik kom er niet uit. Niemand komt eruit. Alles komt eruit. Elke avond komt alles eruit. Ga mij het schelen. hey, Trus, kom op dan met... Doe maar bier dan. Laat die thema zitten. Bier, gewoon, vodka erbij. Doe een wijsje voor, uh, voor die ene zanger. Komt helemaal goed. Dag. Je moet altijd de zon. Je moet altijd de sunzijde zien, oftewel always look on the bright side of life. Van de week heb ik hem weer gezien. Eh, ik had hem opgenomen, want eh, ja, ik heb niet altijd tijd om rechtstreeks te kijken. Maar ik was weer onder de indruk van Joep van het Hek. En ik ga nog even terug met u naar 2007. De Schreeuwstorm, zo heette die show. En hij had het over Toon Hermans. Want ooit was het mijn droom om hier te staan. En het is begonnen in 1963, om precies te zijn, op 17 december 1963. Ik was een klein mannetje, naarde. En ik ging met mijn ouders, met z'n drieën, in een grote Opel Kapitein, gingen we naar Amsterdam. En ik zat achterin en ik droeg zo'n pakje van Gerson dat heel erg jeukte. Nou, en dan was het feest. Zo, zo, zoiets En ik weet nog heel goed, we reden hier naartoe. En we reden hier naar het carré, want daar speelde Toon Hermans. En ik was een jongetje van negen jaar oud en ik kende Toon Hermans een heel klein beetje van de van de langspeelplaten. Maar niet, niet echt goed, ik was te klein. Maar mijn ouders hadden wel tegen elkaar gezegd, hij mag mee. En toen kwam ik binnen met mijn ouders. En, en het was in de tijd dat Toon helemaal zegt... Ja, hotter dan hot was. Er werd om de kaartjes gevochten. Echt, echt prachtig. En ik kwam binnen, daar in het midden. Daar in het midden. En ik keek hier naar boven en ik dacht, wauw, mooi. En toen liep ik met mijn ouders, echt nog aan het handje geloof ik. En toen ging ik daar zitten. Ik, ik heb het kaartje nog thuis. Rij 9, stoel 20, daar. En ik ging daar zitten en, en, en, en, en ja, het was duidelijk een opgewonden stemming. Iedereen had daar zin in. Iedereen had er zin in. En ik, ik ook. Ik zat te kijken naar het theater, al die mensen. Prachtig. En toen ging het opeens beginnen. Het zaallicht ging uit. En toen ging eh, het doek open. Oh ja, en achter het doek begon zo'n echt zo'n Toon Hermans muziekje. Zo, zo van, nou, we hebben er zin in. En dat doek ging open. En toen kwam Toon Hermans daar achter in de hoek. Daar weet ik nog precies oplopen. Met in zijn hand een grote tros ballonnen. En er zat iets zwaars aan, zo, zo. En die zette die hier neer. En toen liep hij zo naar voren. En toen gingen hier staan. En toen toverde die carré binnen een paar minuten, of misschien wel sneller nog, om in een klein cafeetje. Fantastisch. En dan ging daar, zoals je dat zelf staan, oude hoeren. Zo. En ik vond het weergeloos. Ik zat daar, ik begreep er de ballen van, maar ik vond het geweldig. En, en ik zat de hele avond heel oneerbiedig met mijn rug naar Toon Hermans alleen maar naar die mensen te kijken. Want die zaten zo hard te lachen. Ik denk, die kennen elkaar, maar die kennen elkaar niet. Ik vond het prachtig werkelijk. En ik dacht, weet je, dit is een vak, dat wil ik ook gaan doen. Het leek me een prachtig vak. De hele avond slap ouwe hoeren en aan het eind met de kast naar huis. Het leek me geweldig. En ik kwam s'avonds in de auto. Ik zei tegen mijn vader: Papa, ik word Toon Hermans. Hij zegt: Nou, de eerste grap heb je al gemaakt, jongen. en, toen, en toen, ik had geen idee hoe dat moest. Ik, had, ik wist het niet. Ja, je had alleen een, een wat had je? Nee, je had nog geen kleinkunstacademie. Dus wat ben ik gaan doen? Ik ben gewoon slap gaan houden. Nou, en dat ging behalve op school ging dat vrij goed, kan ik u zeggen. En in 1984, nou had ik, eh, had ik mijn eerste cabaretgroepje. in 1984 kan ik zeggen, kon ik ervan leven. Nou, en als je ervan kan leven, ben ik cabaretier. En ik was eigenlijk hartstikke gelukkig. Ik was cabaretier, ik ging door het land. Ik heb alle kietelzaaltjes van heel Nederland gezien. Alleen was er nog één droom. En dat was Carré. En toen dacht ik, eh, ja, prachtig. En pas in 1995 speelde ik voor het eerst van mijn leven in Carré. En ik weet ook dat mijn impresario tegen mij zei... Joep, we gaan naar Carré. Wel meteen een maand. En ik dacht dat ik toen gek werd van geluk. Ik dacht, ik carré? Dit mannetje een maand? 1,68 meter hoog en breed en dan een maand in carré. Ik vond het geweldig. En wat ik u al zei, ik woon hier vlakbij. En drie dagen voordat de serie hier in Carré begon, toen stond ik aan de overkant, achter een boom, zo, te kijken naar Carré. Want ze waren mijn naam op de pui aan het plakken. De kinderen hadden ik stond En toen was het klaar en toen, toen prachtig. En niemand wist dat ik dat was. Toen kwam er een Amerikaan langs. Ik zeg, hey, you know that guy? Ze zei, no. Hij zei, yeah, take another paddo. Dat is een raar moment. En toen drie dagen later... Drie dagen later stapte ik voor het eerst van mijn leven... door de artiesteningang Carré En ik had mijn kinderen meegenomen. Mijn kinderen waren nog klein, die liepen nog aan mijn vinger. Zo klein waren ze. En de artiesteningang is daar achter in de hoek. En hierachter loopt een lange gang. En dan ga je daar de hoek om... En dan daar in de hoek zit de mooie kleedkamer. De kleedkamer voor de solisten. En daar mocht ik dus een maand in wonen. En ik stapte samen met mijn kinderen die kleedkamer binnen. En toen dacht ik... Nu sta ik in de kleedkamer van Toon Hermans. Nu kijk ik in de spiegel van Toon Hermans. En het enige wat ik jammer vond, was dat mijn ouders dit niet meemaakten. Want mijn ouders waren vrij kort daarvoor vrij snel naar elkaar overleden. En ze zal hier nu ongetwijfeld een muts in de zaal zitten zeggen... "Ja, je ouders waren er wel bij hoor, Joep. Want je ouders zijn er altijd bij hoor, jongen. Je ouders zitten elke avond bij je op het schellinkje hoor, kind. Nee hoor, ze gaan met mijn broer mee naar kantoor. en ik keek in die spiegel... En onderhand hoorde ik uit dat spiekertje, in elke kleedkamer hangt zo'n spiekertje, het geluid van die toen nog voor de verbouwing 1900 mensen. En, en, en toen stond ik daar, toen dacht ik, ik ga nu voor het eerst carré. En toen werd ik op, mijn, op de kleedkamerdeur geklopt door een van de jongens. Ik zei, Joep, we gaan beginnen. En iedereen die wel eens bij mij is geweest eerder, ik kom altijd van die kant op. Traditie, bijgeloof. Alleen die avond kwam ik daar achter in de hoek oplopen. Ik liep naar voren, ik liep naar het midden en ik ging hier staan. En ik keek automatisch naar rij 9, stoel 20. En je raadt nooit wat daar zat. Heel vies, dik, oud wijf. En ik begon te spelen. En dat spelen, dat is magisch. Dat hier, dan, dat carré, dat lach, dat komt van bovenaan. Dat was magisch. En ik was bezig en ik vond het fantastisch. En terwijl ik aan het spelen was, gebeurde er iets verschrikkelijks. Ik was een paar minuten bezig. En ik was eraan gewend. Het viel een beetje tegen. Ze lachten op hetzelfde moment als Delfzijl, Den Helder en Middelburg. Alleen met iets meer tegelijk. Meer was het niet. Ik denk, hoe kan het nou, man? Hoe kan je dit nou wegrelativeren? Hier heb je 32 jaar naartoe gedroomd. Hoe kan dit nou? Ik denk, oké, het zijn de zenuwen. Het zijn de zenuwen. Morgenavond, morgenavond ga ik genieten van Carré. En de volgende avond, ik kwam oplopen. Ik denk, ik ga genieten. Terwijl ik op kwam lopen, dacht ik, ik kom alweer gewoon van die kant oplopen. Ik denk, hoe kan dat nou? En ik stond te spelen en er werd gelachen en het ging ook wel goed. Maar ik was niet zo gelukkig als ik had gedacht gelukkig te zullen zijn. En na de voorstelling, ik stond hier in de coulissen en met gebogen hoofd. En, en het publiek niet, zo van we want more. Maar dat is elke avond, dat je straks ik Maar weet je, ik stond daar. En goed, ik ben een hele keurige nette jongen. En ik heb die vier weken heb ik fantastisch, gewoon prachtig uitgespeeld. Alleen de allerlaatste avond ben ik niet naar huis gegaan. Die allerlaatste zaterdagavond ben ik naar mijn huis aan zee gegaan. Ik heb een prachtig huis aan zee. Nou, bedankt. En eh, ik ben alleen niet naar het huis gegaan, maar ik ben naar de zee gelopen. En diep in de nacht heb ik daar bij de zee staan janken als een kind. En het enige wat ik dacht, als je nou 32 jaar ergens naartoe droomt en het valt een beetje tegen, wat moet je volgende droom dan zijn? Ik bedoel, wat doen we hier? Wat scharrelen we rond? Wat maakt het uit? Dat is het laatste wat ik nog weet. De volgende dag ben ik teruggevonden. Niet op het strand, niet bij mijn huis, maar in het bos, vlak achter mijn huis. Maar wel heel diep in het bos. Ik ben teruggevonden in een soort radeloze toestand. Ik ben teruggevonden in een ontluisterende situatie. Ik ben teruggevonden op de rand van volslagen krankzinnigheid. Ik ben teruggevonden door een wat ouder echtpaar dat mij heel goed kende en die er verder geen enkele rugbaarheid aan gegeven hebben. Ik ben teruggevonden. Zondagmiddag, half drie. Helemaal alleen op een bospad. Met twee ski-stokken, Zonder skis. Ik was de eerste, dames en heren. En als u daar nou even een kwartiertje over nadenkt, zien we elkaar zo zien elkaar zo terug. Ja, de cd die eindigt gewoon zo abrupt zoals hij eh, eindigt. Zien elkaar terug, want toen was het pauze. Uh, Toon, uh, Hermans, daar had hij het over. En nog zo'n man die al eeuwenlang op het podium staat. Dat is Elton John. Sir Elton John. zo ken ik er nog wel een paar hoor, die al eh, honderd jaar op het podium staan. Alleen, Phil Collins, hij gaat stoppen. Heeft u dat al gehoord? Hij heeft wat lichamelijke klachten, kan niet meer drummen en heeft een gehoorbeschadiging, dus kan ook niet zo goed meer horen. Frida en Phil Collins, here we stay. a dream. We're like two We were destined for each other from our very first hello. We came busting through that river then and made that river flow. We will sail upon the ocean. chance. We were the only two who spun the wheel, never scored romance. And if we'd stayed to play for fortune, we'd have broke the banks of gold. We'd have taken all Las Vegas for every cent that she could hold. A love like ours was made in heaven, it was blessed by love.